Volgens het Rode Kruis zijn er veel mensen ziek en hebben ze diarree. In opvangcentra wordt nauwelijks drinkwater aangevoerd. Het dodental van de aardbeving en het tsunami staat nu op 5300. Ruim 9000 mensen staan geregistreerd als vermist. De Japanse autoriteiten denken dat het dodental oploopt tot ver boven de 10.000. In een internationaal onderzoek naar schijnhuwelijken zijn in Nederland vier verdachten opgepakt. Het zijn twee mannen en twee vrouwen. Vorig jaar hebben ze in Engeland vermoedelijk een schijnhuwelijk gesloten om illegale Nigerianen aan een verblijfsvergunning te helpen. Justitie in Engeland doet sinds drie jaar onderzoek naar schijnhuwelijken tussen vooral illegale Nigerianen en Nederlandse vrouwen van Antilliaanse afkomst. De huwelijken werden gesloten in een kerk. Met het bewijs van de kerkelijke inzegening verkregen de Nigerianen een legale status en toegang tot alle landen van de Europese Unie. Onmiddellijk na de plechtigheid vertrok het nepbruidspaar weer naar Nederland. Daar kregen ze een onkostenvergoeding en een beloning die kon oplopen tot 5000 euro. Eerder deze maand werden in Engeland al acht verdachten opgepakt en een 37-jarige man in Rotterdam. De vier nieuwe verdachten worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland. ING-topman Jan Hommen krijgt over 2010 een bonus die bijna net zo hoog is als zijn vaste salaris. Hommen verdiende vorig jaar 1,35 miljoen euro en daar komt een bonus bij van 1,25. Hij wordt daarmee beloond voor het goede jaar dat ING heeft gedraaid. Hommen en de andere leden van de Raad van Bestuur krijgen ook een loonsverhoging van 2 Het weer, vandaag is het bewolkt maar droog. Temperatuur loopt op tot een graad of 10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 away, slips away, slips away. Never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slips away, slips away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slips away, yeah. never let her slip away. I really only met about a week ago. It doesn't seem to matter to my heart. heard of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 I come up with no one.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 sleep there. There's a limit to your care. limit to your love. There's a limit to your love. Like a waterfall falling slow, like a waterfall falling slow, like a map with no, like a map with no. Santa. 他。 what we need to survive together alive.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 meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maakt het verschil.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 said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 maakt het verschil.